daardoor kunnen mensen in Oost-Valkenburg niet geëvacueerd worden richting West-Valkenburg. Er is een noodbrug nodig waar zware voertuigen overheen kunnen, zegt de burgemeester. Dan kunnen we ook echt aan de, eh, de evacuatie beginnen met de mensen die eigenlijk al ja, toch sinds gisteren eh, zeg maar op een bovenverdieping zitten met kinderen, met eh, ja, eigenlijk geen eten want de koelkast eh, staat beneden. Het eten is natuurlijk eh, zeker niet meer bruikbaar. Maar ze hebben ook geen stroom. En dat wil zeggen, op het moment dat de eh, telefoons leeg raken, dan is er ook geen communicatie meer mogelijk. Door de overstromingen zitten in Valkenburg nu zo'n 1400 mensen zonder stroom. Ook in onze buurlanden is het mis. In Duitsland zijn minstens 19 mensen omgekomen door het noodweer. Tientallen anderen worden vermist. Meer dan 200.000 Duitsers zitten zonder stroom. In België zijn ook twee doden gevallen door het snelstromende water. En huizen zijn daar ingestort. Correspondent Sanne van Hoorn is in de Ardennen. Ik kijk naar een woest rivier waar geen rivier zou moeten zijn. Waar auto's half onder het water staan. Waar net nog een man uit een huis een babytje in veiligheid bracht. Want een paar honderd meter verderop in deze straat, daar is zojuist ook een huis ingestort. Veel mensen zitten op hun daken te wachten tot ze geëvacueerd worden. Er is ook ander nieuws. Het kabinet laat onafhankelijk onderzoek doen naar de beveiliging van Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever werd vorige week op straat in Amsterdam neergeschoten. Hij ligt in het ziekenhuis. Peter R. de Vries werd al een tijd bedreigd. Minister Grappa wil weten of de overheid genoeg bescherming heeft aangeboden. En in Gemert in Brabant zijn afgelopen nacht twee politieauto's in vlammen opgegaan. De politie is woedend en zegt dat het maar goed was dat ze niet nodig waren voor noodsituaties. Ze hopen dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Het weer. Er trekken buien over het land, vooral in het midden en oosten plenst het. Vanavond en vannacht valt er ook in Limburg weer regen. Morgen wordt het droog en breekt de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is afgesloten tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Velsen door een ongeluk met een vrachtwagen.